Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige lichamen in Butsja lagen al weken op straat. De afgelopen dagen verschenen beelden van lichamen van burgers. Ze lagen op straat en bij sommigen waren de handen op de rug gebonden. Uit satellietbeelden blijkt dat een aantal slachtoffers daar al een tijd lag, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Rond 18 maart al zijn die foto's genomen en legden die satellietfoto's naast de video's die afgelopen weekend in Bucha zijn gemaakt. van, van, van, van die straat waar al die lichamen liggen. En op die satellietfoto's liggen veel van die lichamen al op straat. Dus, die, dus op 18 maart al. Maar Rusland blijft zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Oekraïne zou het in scène hebben gezet. Ben jij op zoek naar een nieuw huis en hoop je dat vrienden of bekenden je voordragen als zij zelf gaan verhuizen? Nou, dat systeem gaat misschien verdwijnen. Grote vastgoedeigenaren willen er vanaf, omdat ze vinden dat huurders er misbruik van maken op de oververhitte huizenmarkt. Sommige mensen vragen veel geld aan hun opvolgers. De energierekening was de eerste drie maanden van dit jaar zo'n 20% hoger dan vorig jaar, heeft ABN AMRO berekend. Vooral mensen met een variabel contract of die van energiemaatschappij zijn gewisseld betalen een stuk meer. Gas is met name door de oorlog in Oekraïne nu duur. En gisteren zijn door heel het land scholen opengegaan speciaal voor Oekraïense vluchtelingen. Ook in Utrecht krijgen ze nu les van leraren die ook uit hun land zijn gevlucht bleek de directeur van de school een goed idee om ook onderwijs in het Oekraïens aan te bieden. Ik dacht eigenlijk ook meteen, hmm, dit is misschien wel anders dan anders. Want kinderen die normaal bij ons terechtkomen, die hebben hun toekomst in Nederland. dat is voor deze kinderen eigenlijk nog helemaal niet zo zeker. De meeste vluchtelingen willen namelijk terug naar Oekraïne zodra het weer veilig is. Ook scholieren Katerina. We really want to come back, but now we can't. Tot die tijd krijgen ze dus hier les. Als blijkt dat ze langer in Nederland moeten blijven... is de bedoeling dat ze ook Nederlandse les krijgen. Het weer bewolkt en regenachtig en het wordt een graad of 11. Alleen in het zuidwesten blijft het wat langer achter elkaar droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is best wel druk op de weg en ook in de regio is dat goed te merken. Ik heb een aantal files op een rij gezet. Ik begin op de A7, de afsluitdijk. Daar in beide richtingen 5 tot 10 minuten verdraging. Verder ook nog de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Voor Beverwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan nog de A27 vanuit Almere naar Gorkum.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 Hij wil daar pleiten voor compleet en transparant onderzoek naar de burgerdoden in plaatsen zoals Butsja. Rusland spreekt van nepnieuws. Grote vastgoedeigenaren willen niet meer dat zittende huurders bij vertrek zelf nieuwe mensen aandragen. Volgens bedrijven als Vesteda, Bouwinvest en Heimstaden maken huurders misbruik van de regeling door veel geld te vragen aan hun opvolgers. De landelijke eenheid van de nationale politie moet volledig op de schop. Volgens een tussenrapport van de commissie Snijders voelen medewerkers zich niet gesteund door de leiding of soms zelfs onveilig. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Later wordt het vanuit het westen wat droger.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 to let a dog know who really running things a bite of the sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the last, yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your toes up. The sweetest pie. Ooh, this the ride of your life. Hold on, cause baby, I might, I might just give you a bite of the sweetest pie. Ooh, real hot girl shit.